Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar dit jaar de premie met 6 euro op jaarbasis. Dat is tegen de verwachting in. De politiek en deskundigen gingen juist uit van een stijging van ongeveer 80 euro. Volgens de verzekeraar zijn de zorgkosten lager dan verwacht. De kleine verzekeraar was eerder vaak een graadmeter voor de plannen van andere zorgverzekeraars. Op de bovenmerwede bij Gorkum is een aanvaring tussen een vrachtschip en een veerpont geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. De schipper van de veerpont is gewond geraakt. Hoe ernstig is niet bekend. Er waren geen passagiers aan boord. De veerpont botste op een schip geladen met gips. Vermoedelijk heeft de dichte mist een rol gespeeld bij het ongeluk. In een Joodse nederzetting op de westelijke jordaan zijn drie Israëliërs doodgeschoten. Een vierde raakte gewond. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De dader is een Palestijn. Die probeerde de nederzetting op te lopen, maar werd tegengehouden door veiligheidstroepen. Toen opende hij het vuur op de Israëliërs. Die schoten daarop de dader dood. President Rivlin heeft het geweld veroordeeld en spreekt van een vrede terroristische aanval. De Consumentenbond roept alle ziekenhuizen en zorgverzekeraars op hun tarieven op 1 januari openbaar te maken. Nu zijn de prijzen van veel behandelingen nog geheim. Volgens de bond kunnen patiënten honderden euro's besparen als ze meer inzicht krijgen. Dit jaar maakten vier grote verzekeraars en zes ziekenhuizen hun tarieven openbaar. En dat moeten er volgens de bond veel meer worden. Er komt een meldpunt voor mensen die informatie hebben over de bodemvervuiling onder het COA-terrein in Ter Apel. Een onafhankelijke commissie doet sinds de zomer onderzoek naar gezondheidsklachten van medewerkers op het terrein van het asielzoekerscentrum. Meerdere medewerkers van het COA zijn ziek, sommigen zitten langdurig thuis. Het weer dan nog. De dag begint grijs door mist of laaghangende bewolking.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 Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Dat is de A1 richting Amsterdam tussen Barneveld en Eembrugge 12 kilometer. A2 Den Bosch-Utrecht 14 kilometer tussen Waardenburg en Everdingen. En de A12 eh, Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen 4.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 Je hoorde de Salisbury Hill. 8 over 3, Zandvoort, welkom terug. Uur 2 van dit programma met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van half 4 een uitgebreide evenementenagenda... dus houdt uw pen en papier bij de hand. Terwijl er een drietal evenementen volop in gang zijn en, eh, op deze zonnige zondag... Zoals daar zijn de DNT Racing Days, dag nummertje 2 op het circuit Zandvoort. De entree is gratis, dus wilt u eens een keer kennis maken met laagdrempelige raceklasses... dan eh, kunt u alsnog naar het circuit Zandvoort toe gaan. De Jutters Kofferbakmarkt is ook volop in gang en die duurt nog tot 4 eh, uur. En natuurlijk het Shanti en Zeeliederen Festival. Dus reuring alom in het centrum van Zandvoort eh, vandaag. Zoals gezegd, half vier de evenementenagenda. En om kwart voor vier gaan we even schakelen met eh, onze collega Dolly ten Pierik. Want die is voor ons aanwezig tijdens het Shanti en Zeeliederenfestival. En zij gaat ons voorzien van een sfeerverslag. Verder eh, volgen we natuurlijk de, eh, de voetbal-eredivisie en de ruststanden. En ik zou zeggen, genoeg daarnaast natuurlijk het wielrennen, de WK-wegwedstrijd van de heren in en rondom Bergen. En ik zou zeggen, eh, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Zo is het, als je nog eh, de deur uitgaat, gewoon even de radio meenemen... en vastzetten op ZFM Zandvoort. Ook te ontvangen trouwens op DAB. Ja, dan ga je naar kanaal 5C, dan ontvang je ons eh, in Zandvoort en de regio... helemaal digitaal via autoradio of je, je mobiele radio. Het kan allemaal DAB+, kanaal 5C. Ook daar hoor je ZFM Zandvoort met Narada Marco Walden. deze disco-klassieker. Vandaar weer dus op de zondagmiddag dat hij eh, langs komt. Deze van Narada, Michael Walden en de Divine Emotions. Aan het begin van de uitzending vertelde mijn collega heer Vos het eh, al eh, aan jullie als luisteraar. Wij gaan op vakantie, jawel. Dus dit is voorlopig even de laatste uitzending van Albert-Jan en van mijzelf. voor in ieder geval twee weken en voor Albert-Jan drie weken geloof ik zelfs. Ongelooflijk. En dan gaan we ook weer eh, richting airport. Hè? Ja, zo richting de vakantiestemming, bestemming. Heerlijk. En dat doen we met eh, deze van de motors. Ook weer een gouden ouwe uit de jaren 70. Schiphol Airport. Hier zijn ze, de motors.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 It's getting me so. Step, uh, eh, Albert Jan. mind Your Step. Mind Your Step. Moet je niet meteen denken aan uh, Marieke Frans met Mind Your Step... maar inderdaad de Mind Your Step van, uh, van Schiphol. Ja, die is wel weer op eigenlijk, hè, volgens mij. Ja, dus, als je, die kan je ook op YouTube heel vaak ja. vinden. Mind Your Step, Mind, Your Step. Mind Your Step. Je hoort de motors en airports kwamen wij alvast een klein beetje in, eh, in eh, stemming voor eh, inderdaad de airport, uh, Albert-Jan. Ja, even een snelle tussenstand tijdens het wielrennen. nog een kleine 60 kilometer te gaan. Met een kopgroep op 33 seconden een voorsprong op het peloton. En in de, er is een Nederlander in dat groepje van de leiders. Maar ja, de voorsprong is slechts een halve minuut, om het zo maar eens te zeggen. En we hebben één Nederlandse uitvaller. Die zit inmiddels langs de kant van de weg en die wacht op de bezemwagen. Maar goed, vooralsnog eh, nog een kleine 60 kilometer te gaan. En eh, ja, de Nederlander strompelt hier nu weg. Staat geen naam onder helaas. Hij, kruipt nu in de bus. Maar goed, eh, Nederlanders nog volop vertegenwoordigd... zowel in het peloton als een, in één van ons bij de leiders. Goed, gaan we naar de motorsport, want er is ook weer een Grand Prix eh, verreden. Marc Marquez heeft een enorme slag geslagen in de strijd om de wereldtitel in de MotoGP. De Spanjaard won de Grand Prix van Aragon en liep flink uit op de, in de WK-stand. Marquez startte vanaf de tweede rij, maar wist zich weer snel naar voren te burven. Met nog zes ronden voor de boeg veroverde de regerend wereldkampioen de koppositie op Jorge Lorenzo. En die gaf hij niet meer af. Andrea Dovizioso, zijn grootste concurrent, werd slechts zevende. Knap was de prestatie van Valentino Rossi. De zevenvoudig kampioen brak 24, 24 dagen geleden zijn been op twee plaatsen... maar zat nu alweer op de motor en eindigde op een verdienstelijke vijfde plaats. Ja, dan heeft die Nederlander niet meegedaan. Nee, die, nee dan, anders had een Mark, Nederlander... was dat toch? Ja, anders, hadden Had, anders Nederlander mee mogen rijden. Goed, het is niet anders. Eh, even snel, even tussenstandje. Ajax-Vitesse 0 tegen 2. Oké, ja, zo dadelijk eh, gaan we meer aandacht besteden aan de ruststanden in de eredivisie. De drie wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Ik wil nog één wedstrijd even noemen. Half één. FC Utrecht gespeeld tegen PSV. Daar werd het 1 tegen 7. En hier is Circus Custers. Ik sta niet aan te gaan. Met mijn mond vol tanden. Nee, ik heb normaal. Wel mijn woordje klaar. Het is net of na. Alles is veranderd. Sprakeloos. Zo onbeholpen en zo raar. Met een rood hoofd in de hoek voor het bord. Of ik alleen maar ouder, mag een centje wijzer word. ver ver ver Verliefd over mijn oren, ondersteboven. Dat het nog kan, verliefd over mijn oren. Niet te geloven, ik stotterde van. Van mezelf, zat maffe dingen. Gewoon is bij mij echt wel gek genoeg. Lijkt me zat, zo loop ik te swingen. Lazarus en toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schoolplein, voor de allereerste keer. Laat het bel me bellen, deze jongen komt niet meer ver. voelt je klaar. Het is net of na. alles is veranderd. Sprakeloos, zo onbeholpen en zo raar. Net als op het schoolplein, voor de allereerste keer. Circus Custers en verliefd tot over mijn oren. Ja, de ruststanden in de Eredivisie 3 wedstrijden Ajax tegen Vitesse. Hmm, gaat niet echt best eh, voor eh, de Amsterdammers. Momenteel 0-2 eh, in het voordeel van Vitesse. FC Groningen ontvangt thuis FC Twente. Tussenstand 0 tegen 0. En dan VVV Venlo tegen Pek Zwolle. Daar staat het op dit moment 0 tegen 1. Dus ja, wat wou je zeggen? Nee, ik wil niks zeggen. Oh, je wou niks zeggen. Hou dan je mond, joh. <laughs> Hebben we toch nog ruzie. Heerlijk, heerlijk. eindelijk. de laatste uitzending voor de vakantie gaat het echt gebeuren. <laughs> Zou het? 7 <laughs> voor half 4. Zandvoort, een goedemiddag. Hier is je nog een keer Bruno Mars en 24K.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 Ook vandaag weer tijdens het stads... nee, dat, het Shanty ja, precies. die andere was gisteren, ja. inderdaad, Shanty en uh, zeeliederen in het centrum van Zandvoort. Zodra ik om kwart voor vier krijg je van ons een sfeerverslag... Verzorgd door Dolly Tempierik, die eh, daar TP is in het centrum eh, van Zandvoort, Albert-Jan. Klopt. Ja, zo is het. Wou je nog wat melden of eh, gaan we gewoon een plaatje draaien? Plaatje draaien en dan Zullen we, doen. En dan de evenementagenda. De evenementagenda. oké. Reden genoeg om te blijven luisteren naar ZFM. Goedemiddag allemaal. Hier is Steve Wingwoods. gemerkt hebben, ik ben best wel een beetje fan van de muziek uit de jaren 80. Dat is een beetje uit mijn jeugd. Gaan we naar Albert Jan terug naar de jaren 60, voor mij de jaren 80. <laughs> nou, nou krijgen we dus. Ja, dat nou bedoel ik. hè, krijg je het eigenlijk voor elkaar. <laughs> Steve Winwood hoor je, de Higher Love. Daarmee zijn we toegekomen aan de evenementagenda. Vanmiddag weer een geweldig eh, evenement in het centrum van Zandvoort. Daarover straks veel meer met eh, Dolly Tempierik om eh, kwart voor vier. Maar misschien heb jij daar ook nog wel wat over te melden. Nou ja, natuurlijk. zijn, zijn alle drie, zijn drie mooie evenementen met dit prachtige weer volop in gang. Vandaag in Zandvoort. Allereerst natuurlijk het DNT Racing Days dag nummer 2 op het circuit Zandvoort. De Jutters Kofferbakmarkt nog tot 4 uur eh, in en rondom het Gasthuisplein. En natuurlijk het Shanti en Zeeliederenfestival. Dat zelfs nog doorgaat tot een uur of half zes. Maar er is meer vandaag nog. En dan heb ik het over muziek op de zondagmiddag. Dat begint om 4 uur en duurt tot 6 uur. De locatie is Stichting Studio Anthony aan de Oosterparkstraat 44. Geniet op deze zonnige zondagmiddag van muziek en een drankje in de Oosterparkstraat te Zandvoort. Er zijn een drietal artiesten aanwezig uit Duitsland. Martin Weber zang een gitaar. Paul Schimmel zang een piano. En Wout Agen en Onno van Dijk, dus vier man... zang, gitaar en presentatie en techniek. Dat allemaal vanaf vier uur muziek op de zondagmiddag... bij Stichting Studio Anthony Oosterparkstraat 44 te Zandvoort. Gaan we naar 30 september, 8 uur s'avonds. Dan is het tijd voor Zandvoort Souvenirs Revue Spektakel. Zandvoort Souvenirspectakel. Een, een ode aan het Zandvoorts amusement in de periode 1880-1935. Een werkgroep bestaande uit Lien van Driel, Dick Hoezee en Peter den Boer... heeft het initiatief genomen om een avond door en voor Zandvoorts te organiseren... waarbij Zandvoorts amusement van wel eer voor het voetlicht wordt gebracht. Tussen grofweg 1880 en medio jaren 30 kende gemeente Zandvoort... een zeer rijk en levendig uitgaansleven... met veel goede aangeschreven dans- en uitgaansgelegenheden en theaters... waarbij heel veel aandacht was voor de kwaliteit van het gebodene. Dus dat allemaal op een feestelijke avond op 30 september, 8 uur s'avonds begint dat. Het motto Zandvoorts Souvenirs Revue Spectakel. En dat speelt zich natuurlijk allemaal af in Theater De Krocht, Grote Krocht 41 al hier. De entree betraagt 10 euro. En dat eh, eh, is natuurlijk geen geld voor zo'n prachtig leuk Zandvoortse avond. Wat in oktober ook gaat beginnen, en wel op 1 oktober... en het duurt, dat loopt door tot en met 31 oktober... wordt zelfs in Zandvoort Goes Wild. Zoals u weet, oktober de maand. Ter afsluiting van het zomerseizoen en vanwege de bronstijd onder de herten... in de Amsterdamse waterleidingduinen... wordt Zandvoort in oktober nog één keer wild. Tijdens Zandvoort Goes Wild worden er verschillende activiteiten gehouden. Kunt u genieten met diverse wildmenu's... en kunt u prachtige natuur rondom Zandvoort aan zee... met eigen ogen van dichtbij ervaren. Want tijdens de burlwandelingen ziet u niet alleen de natuur... u trekt met een gids de waterleidingduinen in op zoek naar herten. Gezien de grote populatie in dit gebied... loopt u deze keer zeker deze herten tegen het lijf. Waarna u met eigen eh, oren het burrelen hoort en kunt aanschouwen... hoe de herten het fysieke geweld met elkaar aangaan. Een unieke ervaring, maar ook de wandelingen en de ruiters-safari... door Wiesent gebied zijn onvergetelijk. Want hoe vaak kun je nou dichtbij echte Europese bisons komen? En als klap op de vuurpijl is natuurlijk ook nog een drive-in eh, bioscoop... gepland op het circuit Zandvoort op 20 oktober. Dat wordt allemaal georganiseerd, mede georganiseerd door het VVV. Meer informatie over Zandvoort Goes Wild maand... kunt u uiteraard terugvinden op de volgende websites... www.zandvoortgoeswild.com www.zandvoortgoeswild.com of eh, telefonisch via bij het VVV Zandvoort. Dat allemaal, de maand oktober wordt Zandvoort wild, zo gezegd. Gaan we naar 1 oktober en dan is het tijd voor Culture at the Beach. Na een pauze van 1 eh, jaar wordt op 1 oktober aanstaande... voor de zesde keer Culture at the Beach georganiseerd... in de beachclubs Vogels, Plazant en Captain Cod. In deze editie wordt u tijdens een zorgvuldig samengesteld diner... verrast met optredens van Casper van der Laan, Marco Lopez en Nico met zoon Clico... U mag dat niet missen. Dit jaar komt de nette opbrengst volledig ten goede aan stichting Tante Joy. Tante Joy organiseert logeerweekenden voor kinderen onder de 18 jaar... met een zieke ouder, broer of zus. Denk aan eh, psychiatrie, verslaving, verstandelijke beperking, etc. Geniet van een heerlijke avond uit en ondersteunen met het goede doel. Koop snel uw kaarten aan 75 euro bij de deelnemende beachclubs... of via de site van Culture at the Beach. Dat allemaal op 1 oktober en eh, hoe u kunt inschrijven kunt u ook allemaal terugvinden op de website www.plazant.nl. www.plazant.nl Dat was hem, de evenementagenda. De evenementen die kan je ook eh, blijven volgen via onze eigen ZFM-app. Dus mocht je onze app eh, nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoort. Little Southside of Chicago. the door en de Bad Bad Leroy Brown. Gevolgd door eh, deze van Crowded eh, House en Don't Dream It's Over. Zo gaan we naar het gezellige centrum van Zalvoort naar Dolly Tempierik. Die is eh, TP bij de Stads- en uh, Dorpsomroepersconcours. Maar eerst gaan we nog even... Wat dacht je van Chanty en Zeeliederen Festival? Oh, ga ik het weer zeggen? Ja. <laughs> het wordt tijd dat je op vakantie ik, gaat. Ik, ik, <laughs> ik, weet het ook niet hoor. <laughs> Even snel een tuss ja, we hebben een zevental, en dan hebben we het weer over de wielrennerij en wel over de WK wegwedstrijd. Eh, met nog 43 eh, kilometer te gaan is er een eh, zevental ontsnappers. Waaronder de Nederlander Lars Boom. En op 32 seconden gevolgd door een Duitser die de achtervolging heeft... Die is, die is weggesprongen uit het peloton. Oh, en die probeert weer Anschluss te vinden bij de kopgroep. En daar weer 10 seconden achter het peloton met alle andere Nederlanders min 1. Dus eh, het wordt een eh, spannend eh, gebeuren met nog, even exact kijken... met nog 41,9 kilometer te gaan. Zometeen het 20e Zantikoren Festival. Rob? Jawel. Hier is Lion Pain. Hier is nog een keer Strip That Down. taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl. Yeah, you're bad for my health. I love the cards that I've been dealt do you feel the same as well? You know I used to be in one deep. Now I'm a freak. People want me for one thing. That's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. One coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, six kiss me. Girl, I love it when your body grinds on me, oh, yeah. baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. Love when you hit the ground. You know that since the day I met you, yeah, you swept me off my feet. You know that I don't need no money when your love is beside me. Yeah, you opened up my heart and threw away the key. Girl, now it's just you and me, and you don't care about where I've been. You know I used to be in one deep, now I'm not free. People want me for one thing, that's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. On coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, six kids me. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, girl. Love when you hit Word around town, she got the buzz, yeah. Five shots in, she in love now. I promise when we pull up, shut the club down. I took her from a man, don't nobody know. If you bought the seal, better drive slow. She know how to make me feel with my eyes closed. Anything goes down with the honcho. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Onze eigen Europese hitlijst hoor je elke zaterdagavond tussen 7 en 9. Met Mike Bule, de Euro Breakdown. Ook deze staat daarin genoteerd. Joh, line pain en strip that down. Ja, we gaan eh, naar de Shanti en eh, Zeeliederen eh, toe in het centrum van Zandvoort. Dolly Tempierik, goedemiddag. Goedemiddag Rob, goedemiddag Albert-Jan. Inderdaad, ik ben hier uh, midden in het centrum van Zandvoort bij het Chantivoren Festival. En eh, wat een belevenis is het weer, jongens. We hebben natuurlijk ten eerste ontzettend veel geluk met het prachtige weer. En eh, dan hebben we ook nog ontzettend veel geluk met eh, van die goede organisatoren hier in Zandvoort... die dit ook allemaal maar weer op poten zetten. Dan hebben we ook weer heel veel geluk met alle vrijwilligers die eraan meewerken. Maar vooral met al die prachtige koren die vandaag meedoen. Het is niet te geloven. Zo leuk. En, en wat me dit jaar ook opvalt is dat er prachtige kostuums eh, gedragen worden door de koren. Er zijn maar één of twee koren die redelijk normaal gekleed zijn. <laughs> ja, echt joh. Nee, het, prachtige volkskledij en uh, Ja, en natuurlijk de liedjes, hè. Geweldig. Ja, ze komen weer overal eh, vandaan, hè. De koren. Tien, eh, tien stuks maar liefst vandaag geweldig uit alle delen van Nederland. Het is waanzinnig mooi en het is hier een drukte van je welste. Ik zit hier nu op het Gasthuisplein, even bij het wapen van Zandvoort. Nou, het is zo ontzettend druk. De, terrassen zitten vol, ook bij het Kerkplein. Het fout uit. Wat me dan een beetje, wat dan een beetje weer eh, terugvalt is de Haltestraat een heel deel, waar dan even niks is. Maar goed, daar verderop is natuurlijk ook van alles te doen aan het begin van de straat. Maar het is ouderwets gezellig. Alleen, wat me wel opvalt, het is echt een 50-plus feest. Een 50-plus feest? Echt waar? Ja, je ziet geen jongeren. Het is allemaal 50-plus eh, wat wat op afkomt. Maar die zijn er blijkbaar meer dan genoeg in Nederland. Want ja, zoals ik al zeg, het, het, het ziet zwart van de mensen. Ja, geweldig, eh, geweldig dat het gewoon elk jaar eh, weer doorgaat en georganiseerd wordt hier in Zandvoort. Maar jongens, ik kan me ook wel voorstellen, als je ziet wat een succes dit is, wat een gezelligheid het brengt, hoe mensen mee aan het zwieren, zwaaien zijn en aan het zingen. En hoe iedereen aan het genieten is, zowel de mensen van de koren als de mensen die komen kijken. Ja, dan geniet je ook als je het georganiseerd hebt. Ik zie toevallig net, was, had ik er maar vijf minuten eerder in de peiling gehad. ik zie net Ben Zonneveld lopen, anders had hij mooi even de vragen kunnen beantwoorden eventueel. Maar goed, dat, eh, dat gaat nu niet meer lukken. Hij is ook druk op gesprek. Oké, nou, ik wou zeggen, uh, het gaat nog door tot half zes, hè? Het eh, gaat eh, door tot, uh, tot 6 uur. Oké. straks is er om tien. Nu is er hier een, een ronde aan de gang die duurt tien over vier. Ik zit nu naar Dulle Griet te luisteren, naar een vrouwenkoor. Allemaal met prachtige mooie kleding en ouderwetse klompen aan. En daarna komen in ieder geval hier op het Gasthuisplein de watersongers. En dan om kwart over vijf is hier op het Gasthuisplein de afsluiting. En dan is dat natuurlijk de meezamenzang van alle koren en het publiek. En dan wordt natuurlijk ook het eh, Zandvoortse volkslied uh, ten gehore gebracht. En dan mag iedereen meekomen, want het eh, Zandvoortse volkslied staat in de programma. Moet voor iedereen beschikbaar zijn. Oké, dus eh, mensen die nou nog thuis zitten en zeggen van... Nou, ik wil nog even gezellig naar eh, het Gasthuisplein of naar het centrum van Zandvoort komen... kunnen nog absoluut genieten van een hapje en een drankje en leuke, leuke chanticoren. Maar dan moet je wel 50 plus zijn, begreep ik van uh, Dolly. <laughs> oh valt mij op dat het echt, eh, het is echt vijf minuten. Ja. trouwens, ja, het is zo leuk, hè. Dan denk ik, kom op jongeren, kom ook eens kijken. Kom meegen allemaal. Hartstikke leuk, Ja, toch? Oké, oproep voor de jongeren. Ook gewoon lekker naar het centrum eh, van Zandvoort komen. Dankjewel, Dolly, en nog heel veel plezier eh, daar. Dat gaat vast en zeker wel lukken. Wel, dankjewel. Jullie fijne uitzending op. Ja, dank u wel, mevrouw Tempierik. Geen dank, heer <laughs> Oké, graag gedaan. Dag ja, daar gaan we, op vakantie. Happy het vliegtuig in en ga met die banaan. Celebrate several weeks, make a GS when we took the holiday with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Except in several weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning, our parents kicked us out of bed Don't the stupid, don't play the fool. But the answer was shot, you got to go to school. G's running up and down, and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike G rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on a mic, there will be no delay, so you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We're gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a a holiday. Mike and Jing and Sven were here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you are swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you are swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screwed a lot. The only thing is cool, the only thing I've got. That's where Sparrows told me. I better go, that's when I'm hanging on the street, in the street get show. Ain't about rocks, what happened to you? I told them it's my life and I know what I'm doing. I saw it at school, I thought I'd never stay. Give me seven weeks again, I need my holiday. Well, my partner with the number one jam. Famous in the boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, Rocky, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. <laughs> and I like this cool, so took another way. You like the mic and G, so I use my voice. As soon as the guys named the big Rolls Royce. That's right, my name is Mike and G. I use the holiday with the F-I-C. On the street was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. I put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and G and Sweat, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new we are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam. rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Swen. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm is very aerial. And you don't stop for that body rock, you won't stop for that body rock. Yo, spell my name right, I'm Michael Yo, M is microphone and G is genius Michael G in the house, that's serious And you know that, and you show that It's time times when, so let's go back. We are going on a Ook weer zo'n eh, briljante plaat uit eh, 1986. is van eh, MC Michael G en DJ Sven en de Holiday Rap. Ja, natuurlijk naar het origineel van de Holiday single van Madonna. ja, Albert-Jan, de tussenstandjes in de Eredivisie, hoe is het daar? Nou, begin jij maar. Begin ik maar, oké, ja, want Ajax, daar gaat het niet echt best mee. Op dit moment spelen ze tegen Vitesse en het staat 0 tegen 2. En in de Euroborg in Groningen is gescoord door de FC Aldaar. Die spelen eh, thuis tegen FC Twente. Tussenstand momenteel 1 tegen 0. En dan VVV eh, Venlo neemt het eh, vanmiddag op tegen PEC Zwolle. 0 tegen 1 op dit moment. En om kwart voor vijf de klapper van de dag. AZ Alkmaar ontvangt thuis Excelsior. Oké, nou tot zover eh, de Eredivisie. Moet ik nog even kijken of ik nog een plaat eh, klaar heb staan. Vast wel, vast wel, vast wel. Komt die aan, hè? Ja, we gaan eh, op naar het nieuws en weer van vier uur ga ik ook net niet redden, maar goed, <laughs> we verzinnen wel wat. <laughs> Hier is Ready for the World in Oh Shaila. Oh, Let me love you till get right. Can't you let the others be? Cause with you is where I got to be. Yeah. Oh, sugar, where you been hanging out? Sheila. Uh, uh, uh, oh, Sheila. Oh, baby, love me right. Let me love you till the dead of uh-huh. can't you let the others be? with you is where I got to be. Yeah. Oh, baby, understand that I want to be the only man.